Katrien Straatman met het NOS Journaal. Dierproeven leiden in veel gevallen niet tot succesvolle behandeling van patiënten. Volgens onderzoekers van het Radboud UMC Nijmegen, het UMC Utrecht en het Nederlands Hart Institute gaan door veel tijdsdruk veel proeven mis. Vervolgens worden gegevens over mislukte proeven nauwelijks openbaar gemaakt. Onderzoek wordt dan onnodig herhaald, waardoor nog meer dieren lijden en sterven. De onderzoekers wijten dat aan de prestatiedruk in de wetenschap. Als een proef weinig oplevert, zijn de gegevens niet interessant en wordt er niet over geschreven, zeggen ze. In Ethiopië is een aantal hooggeplaatste gevangenismedewerkers ontslagen. Hun ontslag volgt op een rapport van Human Rights Watch over één van de gevangenissen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden gevangenen daar mishandeld, gemarteld en verkracht. Ook is er een tekort aan eten en drinken. In België hebben tientallen dierenactivisten zich vanochtend vastgeketend in een slachthuis. Dat gebeurde in Tiel ten westen van Gent. De politie heeft de actie inmiddels beëindigd. Het waren voornamelijk Franse actievoerders die nu naar de Franse grens worden gebracht. Vorig jaar kwam het slachthuis in Tielt in het nieuws vanwege misstanden. Varkens werden er geslagen, geschopt en aan de oren voortgetrokken. Het slachthuis werd daarna stilgelegd en er werden maatregelen genomen om meer dierenmishandeling te voorkomen. Maar volgens de actievoerders zijn de omstandigheden niet verbeterd. Bij een grote politieactie zijn in een aantal plaatsen in Europa ruim 25.000 historische kunstobjecten in beslag genomen. In Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn gisteren invallen gedaan en 23 mensen opgepakt. Volgens Europol hebben de spullen een waarde van zo'n 40 miljoen euro. Het weer, het is redelijk zonnig, alleen in het noorden hangt wat lage bewolking.